Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Op social media gaan dreigberichten rond over verschillende scholen. In Snapchat-berichten gaat het over schietpartijen en bommen op scholen in Den Bosch, Almere en Lelystad. Minstens één school blijft vandaag uit voorzorg dicht. Dat is een school in Lelystad, zegt deze verslaggever van Omroep Flevoland. De politie die zegt er in ieder geval over dat ze bekend zijn met de situatie. Eh, en dat ze er ook alert op zijn. Zo hebben ze onder meer uh, verscherpt toezicht ingezet rondom de scholen. Zondag werd op scholen in Breda ook gedreigd met een schietpartij. Gisteren werd daar een minderjarig Belgisch meisje voor opgepakt. Door storm Bert staat het water op verschillende plekken in Friesland zeldzaam hoog. De harde wind heeft heel veel water naar het noorden van de provincie geblazen. Dat komt volgens het waterschap maar eens in de 25 jaar voor. De gemalen draaien al dagen overuren. De overlast valt tot nu toe mee. In Enschede is vanochtend vroeg een man opgepakt die met een gestolen auto is gecrashed. De bestuurder werd al tientallen kilometers achtervolgd en botste uiteindelijk tegen een paal. Na de crash ging hij er te voet vandoor, maar dankzij een politiehond kon hij worden gevonden. De gestolen auto is totaal los. 18.000 Mexicanen hebben zich aangemeld om rechter te worden. Het rechtssysteem in Mexico gaat volledig op de schop. Het wordt het allereerste land waar alle rechters direct door de bevolking gekozen gaan worden. Maar de lat om rechter te worden ligt volgens correspondent Boris van der Spek niet echt hoog. Je moet een eh, rechterdiploma hebben met eh, redelijk goede cijfers. Je moet vijf jaar niet heel gespecificeerde werkervaring hebben. En een aantal eh, aanbevelingsbrieven bijvoegen. Als die brieven van je buren of van je vrienden komen, is dat trouwens ook goed. Ehm, en uiteindelijk wordt dus inderdaad uit al die aanmeldingen via een loting bepaald wie er mee mag doen aan de verkiezingen. Dus het, is, eh, ja, het wordt loodje trekken in Mexico om uh, rechter te worden. Over een half jaar mogen Mexicanen naar de stembus om te bepalen wie hun nieuwe rechters worden. En het weer nog. Een wisselend dagje vandaag. In het zuidoosten vrij veel wolken en af en toe buien. Op andere plekken is het droger en zijn er zeker vanmiddag opklaringen met zon. Het wordt vandaag 8 tot max 10 graden. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost geleidelijk aan op. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam rijdt het verkeer nog langzaam... tussen Breukelen en Amsterdam Zuidoost. 10 kilometer met een kwartier vertraging. A4 naar Amsterdam tussen Zoeterwoude en Nieuw-Vennep 13 kilometer... met daar een kwartier op onthoud. A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Heemskerk en Knaalpunt Velsen 5 kilometer. Daar is de vertraging een kwartier. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. A10 de ring van Amsterdam tussen Knaalpunt Groenplein en Zeeburg 6 kilometer...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 op 106.9 CFFM Guarda fuori già mattina Questo è un giorno che ricorderai passati in fretta e vai. C'è chi credente non ti arrendere. Luister naar de zon, hij roept je naam. Dit is jouw moment ga nu maar staan.